Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse luchtmacht heeft weer Russische vliegtuigen weggestuurd bij de grens met Polen. De Nederlandse piloten zijn daar om het luchtruim van de NAVO te bewaken. De vliegtuigen zijn op een gegeven moment, toen ze in de gaten kregen dat wij eh, erop afgingen, omgedraaid en eh, hebben weer het eh, luchtruim verlaten. En het waren zeg maar Russische eh, tactische bommenwerpers van het type Fencer. Ze zijn nooit echt dicht geweest bij Pools eh, grondgebied of luchtruim. Het is de vierde keer dat Russische toestellen worden onderschept bij de grens. Er is een nieuwe tussenstand voor de Giro 555-actie... waarbij geld wordt opgehaald voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De stand is nu 108 miljoen euro. Dat is zo'n 20 miljoen meer dan aan het einde van de landelijke actiedag vorige week. Het geld gaat naar verschillende hulporganisaties en er kan nog steeds gedoneerd worden. De dopingautoriteit, die drugsgebruik in de topsport in de gaten houdt, wil opsporingsbevoegdheid. Dat hebben, ze, dat hebben nu alleen justitie en de politie, maar volgens de instantie kunnen ze hun werk lastig doen doordat de politie geen informatie met ze deelt. Stel je voor dat er een, eh, een arts in Nederland is die aan de ene, in de ene hand een lijst met sporters heeft en de andere een, een tas vol met doping. En de politie of, of een andere opsporingsdienst die heeft eh, daar kennis van... dan zullen ze die informatie niet met ons mogen delen. De dopingautoriteit heeft nu aan het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd het te regelen. En dan nog even dit. Oh, Canada, our home on a native een eh, bijzondere versie van het Canadese volkslied. R&B-zangeres Judy Black zong zondag tijdens de NBA-basketbalwedstrijd een iets andere tekst. Ze veranderde de tweede regel met één woord van Our Home and Native Land naar Our Home on Native Land. En hiermee wilde Black respect tonen naar de oorspronkelijke bewoners van Canada... tegen wie de staat niet altijd even netjes is geweest. Ze werden sinds de komst van de Europeanen namelijk gediscrimineerd en beroofd van hun eigen taal en cultuur. Het weer, er trekken wat buien over en dat blijft voorlopig zo. Morgen heb je later op de dag nog wat kans op zon en dan wordt het een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Poetin maakte dat gisteren bekend in een toespraak. De huisarts die gisteren werd neergestoken in een huisartsenpraktijk in Den Haag... ligt nog op de intensive care. Een man van 38 is opgepakt. Hij zit nog vast als verdachte. Coffeeshops in Tilburg en Breda mogen waarschijnlijk eind dit jaar legaal geteelde wiet gaan verkopen. Minister Kuipers van Volksgezondheid denkt dat er dan genoeg telers zijn om daar te starten met de wietproef, die in 2019 al werd goedgekeurd. Het weer vanavond is het bewolkt en kan er nog een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 5.